Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Het is dan weer de zoveelste uitzending... in een van de langstlopende programma's van ZFM Jazz in Zandvoort. Goedemorgen. Vandaag is het thema, het centrale thema, tweeledig. Dat is natuurlijk enerzijds... Eh, Nederlands jazztalent. En anderzijds ga ik vandaag een bloemlezing eh, geven. Eh, een bloemlezing over van de saxofoon. Saxofoons eh, zijn geliefde instrumenten in de jazzmuziek. En het is altijd een raadsel geweest, eigenlijk ook weer niet... waarom dat dan zo is. Nou, toen Adolf Sax zijn Adolf Sachs, een Belg, toen hij zijn uitvinding uiteindelijk deed. Hij was zoon van een instrumentmaker en uh, instrumentmaker, muziekinstrumentmaker. Heeft de hele geschiedenis. Hij heeft eh, die saxofoon uiteindelijk uitgevonden tot eh, en geschaafd tot wat het nu is. Saxofoons in allerlei maten en grootten. En dan heb ik het over de sopraan, de alt, de tenor, de bariton, de bas, de sopranina, van alles wat ertussen zit. En waarom is het nou zo'n geliefd instrument? Nou, omdat je daar ehm, vrij makkelijk, je moet het wel kunnen spelen natuurlijk, eh, meerdere uh, octaven op kunt spelen. Dus je kunt er behoorlijk wat uithalen. En je kan er nog je eigen geluid mee laten grommen. En het past zowel bij de riet, bij de klarinetsectie... als bij de eh, eh, kopersectie, de trompetten. Kortom, het is een geliefd instrument. Vandaag heb ik een eh, programma samengesteld met saxofoons in allerlei uitvoeringen. En door allerlei spelers. Zoals nu de beroemde Lester Young op de tenorsax. Die speelt met Oscar Peterson. En Barney Kessel op de gitaar. Ray Brown op bas en G. heard op het slagwerk. En we gaan luisteren naar wat eens de tune was van uh, Ad van der Hoed. These Foolish Things. These Foolish Things. Op de draaitafel ligt nu een groep uit het Gooi. Een eh, cd die destijds eh, eh, veel nieuws bracht. En dan heb ik het over de zangeres Katelijn van Otterlo. En die speelt hier met een trio. Michiel Buren op de Fender Rhodes piano. Thijs van Otterlo op de altsax. Dus de volgende sax in de rij. En Bas van Lotte Otterlo op de contrabas. En het eh, nummer heet Tenderly. I can't forget. van de cd Colors of Jazz. Met een prachtige altsax op de achtergrond als begeleiding. We gaan nu naar een uh, andere coryphée Illinois Jacket en his band. En die speelt de tenorsax. En die wordt begeleid door eh, een fantastische groep. Dat is namelijk de kern van de band van Count Basie waarbij we Count Basie nu niet op de piano horen, maar op het orgel. Freddie Green, de eeuwige gitarist, Ray Brown op de bas en Jimmy Crawford op het slagwerk, Hank Jones aan de piano. En het stuk heet Port of Rico. The Noise Jacket. Begeleid door een, uh, een crème de la crème groepje. In Sassenheim hebben wij een classic jazz club... die eh, vele jaren floreert. Eh, af en toe bedreigd wordt met stopzetting... maar dan steeds weer sponsoren vindt... om mooie muziek te laten horen. Pure classic jazz. En er is ooit een opname gemaakt in 2014 van een Franse groep. Die heette Honeymoon. En waarom ik deze groep laat horen... daarin speelden een altsax en een baritonsax. En die baritonsax die heeft een, een dubbelrol. Die speelt daar de baspartijen... zoals de bas of de tuba normaal in orkest zou doen. Maar soleert daar ook. En dat is, eh, mogen we zeggen... Eh, dat is zeer smaakvol. Ik ga nu laten horen de beide saxen in een uh, stuk klassieker Baby, Won't You Please Come Home. Baby, won't you please come home? daddy's all alone. I have cried in vain, never no more to call your name. When you left, you broke my heart. I never thought we'd part. So anytime, any day, you can hear me say, Baby, won't you please come home? Hurry, hurry, baby, won't you please come home? Baby, won't you please come home? Cause your daddy's all alone. I have trouble, but in vain. Never no more. do de Franse groep Honeymoon in Live in Sassenheim. Ik ga nu laten horen de... Ehm, de the Orchestra of the Concertgebouw. Ja, onder leiding van Henk Meutgeert. En de bezetting van dat orkest. Nou, ik schat dat de helft, meer dan de helft... al hier in Zandvoort is geweest in de krocht... tijdens eh, een van de jazzconcerten om daar als solist uh, tevoorschijn te komen. Eh, nu heb ik op de draaitafel liggen dat orkest. Dat jazzorkest of de Concertgebouw. En de zangeres is Madeleine Bell En we gaan luisteren naar een, eh, een stuk van de cd... A Tribute to Ray Charles. En dan luisteren we naar het nummer Georgia on My Mind. Georgia. The whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia. wajah bij die Jazz Orchestra of de Concertgebouw... onder leiding van Henk Meutgeert. U luistert nog steeds naar ZFM Jazz op zondag. Een van de langst lopende programma's van deze omroep. We gaan nu laten horen de... Ja, de tenorsax van... De beroemde tenorsax, mogen we zeggen, van Ben Webster. Dat is de man die als hij uitblaast heel lang een triller laat horen. Dat is zijn klassieke kenmerk. Hij doet dan doef. Bij, alles, bij elke ademstoot doef. En hij speelt hier samen met een grote jongen op de bariton. En dat is eh, Jerry Mulligan. En samen hebben ze een, iets opgenomen. The Catwalk. Dat is een, een eh, compositie van Mulligan. Ben Webster horen we op de tenorsax, Jerry Mulligan op de bariton, Jimmy Rose op de piano, Leroy Vinegar op de stringbas en Mel Lewis. Ja, dan wordt het wel wat op het slagwerk. We gaan luisteren naar The Catwalk. grootmeesters Mulligan en Ben Webster. Jerry Mulligan, Ben Webster. Ik ga nu wat laten horen van eh, Mr. Paul Anka. Die eh, was niet alleen bekend in de popmuziek... maar heeft zich ook uh, bekwaamd in het jazzrepertoire. Inmiddels 82 en als ik dan kijk op de website... 5, 6, 8, 9 en 12 november geeft hij allemaal shows in allemaal verschillende plaatsen in Amerika. Het houdt niet op. Hij blijft aan de gang. Knap. Ik ga nu laten horen een stuk en dat heet Heaven. Oh, thinking about our younger years There was only you and me We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but it's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're all that I want when you're lying here in my arms finding it hard to believe we're in heaven. love is all that I need, and I find it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. Oh, in your life you find someone turn your world around. Bring you up when you're feeling down. Hey, nothing could change what you mean to me. There's lots that I could say, but just hold me now. Cause our love will light the way. And baby, hard to believe niks te veel gezegd. Het klinkt als de klok. Paul enka Heaven. Ik ga weer terug naar een eh, Nederlandse bodem. We hebben hier in Nederland zeer veel meer dan uitstekende saxofonisten. En ooit is er een groep ontstaan genaamd de Bo Hunks. En dat is een, eh, eh, volgens de New Yorker een cracker crack orchestra. En de Newsweek die zei... The best things from Holland sinds tulips. In 1992 opgericht in Amsterdam... Eh, is het een groep waar heel veel saxofoons in zitten... en die met eh, behulp van hele knappe arrangementen... muziek terughalen uit de vorige eeuw... uit de tijd van de grote dansorkesten. En dat eh, de groep De Bohunks is aanvankelijk begonnen... met de filmmuziek van Laurel en Hardy weer helemaal eh, te transponeren en eh, op de plaat te zetten. Het is een eh, mooie anekdote. Destijds dacht men in de hele wereld dat dus de muziek van Laurel en Hardy films verloren was gegaan. En toen heeft men mm, als een soort monnikenwerk al die muziek teruggeluisterd en weer als arrangement papier gezet. En dat is een prachtig... Uh, hebben de Bohunks gedaan. En die hebben gelijk een enorme prijs gekregen in Amerika voor dit product. En toen de cd eindelijk klaar was... toen na een paar jaar kwamen die originele stukken alsnog tevoorschijn. En die bleken daar nagenoeg niet van af te werken. Een knappe prestatie. De Bohunks die hebben opgenomen met een eh, oude rot... <clears throat> uit de Amerikaanse uh, tijd, uh, eh, destijd van ver voor de Al Galadoro. En die wordt hier begeleid door Ronald Jansen Heidmaier. Op de, als eerste alt-saxofonist. Twee tenorsaxen Robert Veen en Frank Timpe. Een baritonsax David Kwiksilber. En eh, een fantastische ritmegroep. Ton van Berghijk op de gitaar. Gert-Jan Blon op de bas. En Louis de Bij op het slagwerk. We gaan luisteren naar het stuk Out of Nowhere. Nou met... je kan op zo'n sax, als je goede techniek hebt... meerdere octaven halen zonder te haperen en eh, zonder vals te spelen. Fantastisch. De Bohunks met El Galadoro. Out of nowhere. We hebben nog 10 minuten en dan gaan we naar de klok van 11 uur. Wat, 11 uur? Ja, we zitten eh, in de, <laughs> in de wintertijd. De statistieken zeggen dat een vijfde deel van eh, de bevolking dat helemaal nooit zich realiseert en eh, opstaat en aan de slag gaat... en ineens ontdekt dat de klok een uur terug is. Dat we lekker een uur hadden kunnen lummelen. Maar goed, het is mooi weer, dus we hebben een hele lange dag. In Nederlandse groep Jan Versteeg die zingt... en die wordt hierbij gestaan door Trentje Oosterhuis... En allemaal Nederlandse jongens. Ik zie hier staan eh, als trompetist Jan van Duikeren. Ook hier een eh, oude bekende in Zandvoort. Marcel is aan de bas. En die hebben allemaal eh, bijgedragen aan deze cd. It Takes Swing. En ik ga nu laten horen het duet van Jan van door zijn huis Mr. Bojangles. MUZIEK jangles and he'll dance for you. In worn out shoes, with silver hair and ragged shirt and baggy pants, he would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touchdown. Mm-hmm. Tell me at a time he worked with women's shoes. Traveling throughout the South. Spoke with tears of 50 years. How is, how is Doggedy? There dance alley, every chance a honky tonk. For my drinks and tips, most of the time I spend behind these county bars. See, son, I, I drinks a bit. Then he shook his head. Bojangles. Call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, dance. sensible jangles. Come back and dance, dance, dance, please dance. Please dance. Mr. Bo, Mr. Bojangles. Treintje Oosterhuis, Jan Versteeg. En we gaan dit eerste uur ZFM Jazz op zondag. Afsluiten met het Bud Johnson Septet. Charlie Shavers trompet, Vic Dickinson trombone... Bud Johnson tenor sax, L.C.S. bariton met z'n tweeën... Lawrence Keys op het orgel, Benjamin Joe Stringbus en Joe Jones op het slagwerk.